Eter op 106.9. En NOS Journaal Klaarmaakte voor het middaggebed. Er vielen 16 doden. Bij een aanval met mortiergranaten werden eerder op de dag al zeker 13 mensen gedood. De aanslagen zijn nog niet opgeëist, maar waarschijnlijk was het het werk van de islamitische terreurgroep Boko Haram. In de Gelderse plaats Wel is een meisje van 14 uit een kermisattractie gevallen. Ze is naar het ziekenhuis gebracht, maar het is niet bekend hoe ernstig haar verwondingen zijn meisje viel uit de attractie Beach Party, een lange bank die in twee richtingen rondjes draait. Hoe ze uit de attractie kon vallen is niet duidelijk. In principe zit iedereen met beugels vast. Zo'n 7000 mensen hebben afgelopen dag hun huid laten onderzoeken tijdens de Nationale Huidkankerdag. Meer dan 200 dermatologen deden daaraan mee. Het is nog onbekend hoeveel mensen moeten terugkomen voor verder onderzoek. Vorig jaar werden tijdens de speciale dag 70 melanomen ontdekt. De meest agressieve vorm van huidkanker. FC Barcelona heeft mede dankzij twee goals van Messi voor de 27e keer de Copa del Rey veroverd. De Catalanen waren in de bekerfinale te sterk voor Athletic Club. Het werd 3-1. FC Barcelona pakte eerder al de landstitel. De Londense voetbalclub Arsenal ging eerder op de avond naar huis met de FA Cup. In een uitverkocht Wembley werd het tegen Aston Villa 4-0. Southampton mag nu Europees voetbal gaan spelen. En in Duitsland is de beker gewonnen door VfL Wolfsburg. De finale tegen Borussia Dortmund eindigde in 3-1. Het weer overal droog met wolken en opklaringen. Komende dag steeds meer bewolking en later op de dag regen bij 16 tot 20 graden. Verder aan zee een krachtige of harde wind. Dit was het en... Zandvoort, heeft het al 25 jaar. En jij beleeft het. ZFM in 2015 al 25 jaar. Live. Met nu Alternative FM. Wait, you're Ja, zoals u eh, net hoorde, we hadden net even een onderbreking van het journaal. En we hebben net een eh, heel gezellig interview gehad met eh, twee leden van de Solid Rocket Boosters. Enorme leuke band met leuke mensen erin. Eh, we hebben nu net geluisterd naar de Tabasco's. En voor de mensen die toch net ingeschakeld zijn. Eh, we zijn hier live aanwezig. We doen een live registratie van het 20-jarig eh, jubileum van het Rob Acta Award. Vanuit het patronaat. Sander en ik en Marcus loopt in de rond de foto's te maken. Sander en ik die zijn hier tot 4 uur vannacht om u helemaal op de hoogte te houden Ehm, we zijn denk ik, Sander, nog steeds in de kleine zaal, in de eh, café. Bij de Tabasco's. En eh, over een minuut of tien dan gaan we door naar de kleine zaal. En dan gaan we luisteren naar een optreden van de Field of Steel. Maar voorlopig gaan we nog even naar een paar nummers luisteren van de Tabasco's. Hier wordt die als ik een ander snoer, dan ben ik helemaal <laughs> omgezet. <laughs> oh man, alright. Hey. Jezus Christus. Ik zie de rekening wel tegemoet. Oh yes. Oké. Okay. Fijne vrienden, dit volgende nummer heet She's Just Like Me En dat kan nog net, aangezien het de maand mei is. What the fuck am I talking about? place sucks. This place sucks. This place sucks. Dat zijn onze punk rock roots, dus... Uh, Welk nummer is next? Psycho Girl! Psycho Girl, in de traditie van bands als... Steely Dan, Crosby, Stills, Nash Young... hebben wij natuurlijk ook een extra vocal. En ik geef jullie graag aandacht aan Gilles, de womanizer. Você que é uma mendicância Leva mais avião Angela, psycho girl, psycho witch in the room. my world, psycho girl Angela Angela, psycho girl, psycho witch in the room. my world, psycho girl Angela They really are just walking out faces They really do live on the edge of sanity. And I do know what I'd to do. She was made for me, I've always had no confusion. But not that I've been An angel has a psycho girl, psycho witch in a room, room, psycho girl. Wait, An angel has a psycho girl, Line of Freedom. Wat mij zeer deugd doet, is dat ik een paar zeer leuke girly, girly, girlies zie dansen. En dit nummer is voor all the girls in the house. Hey, ladies. Wat? <laughs> Zijn jullie er klaar voor? Fijne vrienden. the difference, Rockaway Beach. Let's rock this place. But the. that, that. I don't read it, i bubble gum. Sunny's out, I want some. It's not far, not far to reach. We can need to rock to Rockaway Beach. Up on the room, down the street, down the playground, the hot concrete. Bus ride, it's slow. That blast on the music on the radio ride, rock away beats. Rock, rock, rock away beats. Rock, rock, rock away beats. We can need to rock to rock away beats. Rock, rock, rock away beats. Rock, rock, rock away beats. Rock, rock, rock away beats. We can need to rock to rock away beats. not far, not far to reach. We can need to ride to Rockaway Beach. It's not far, not far to reach. We can need to ride to Rockaway Beach. To an enemy and I'm a bubble gum. Sunny said, I want some. It's not far, not far to reach. We can need to ride to Rockaway Beach. From the room, down to streets, down to playground, the high concrete. Bus ride is too slow. The blast of the music on the radio. Rock, rock, rock away peace. Rock, rock, rock away peace. Rock, rock, rock away peace. We can need to rock to rock away peace. Rock, rock, rock away peace. Rock, rock, rock away peace. Rock, rock, rock away peace. We can need to rock to rock away. Rockaway Beach. Rock, rock, rock, away, Beach. We can need to rock to Rockaway Beach. Rock, rock, away, Beach. Rock, rock, rock away, Beach. Rock, rock, rock away, Beach. We can need to rock to Rockaway Beach. I know to smell your smell Smells like Robbie the Kid I don't get your friend in this trip Give me more and swarm in space Place ever far to rear And I don't want your face on beer I don't want your face on beer I don't want your face on beer And I don't want your face Robbie sucks It's burning down Robbie sucks in the room must pay like the rest. I don't get your phone and this. You give me beer as warm as best. Place everybody here and I do know what your piss on beer. I don't want your piss on beer. I don't want your piss on beer. I don't want your piss. Robbie sucks. Fles, het nachtprogramma, is bij deze geopend. Een keihard applaus voor de Tabasco's. De zooi gaat een klein beetje kapot hier. Jullie hebben vijf minuten om een beetje bij te komen. In de kleine zaal hiernaast staat Field of Steel klaar om te beginnen. Dat pitje kan gewoon doorgaan daar, helemaal niks aan de hand. Die monitors staan ook wat hoger daar, dus... Eh, daarna, de, de legs is ook net binnengekomen van een ander optreden. Die zijn al warm gespeeld. Hoor je zo? Ja. Ja, dit waren dan eh, de Tabasco's. En van de Tabasco's eh, gaan we weer vanuit het café richting de kleine zaal. En daar gaan we genieten van een uh, portie alternative, grunge, hard rock... Eh, van Field of Steel. Dat is hoe de formatie heet. Eh, Danny van Lo is eh, van de vocals en de gitaar. Ronald van Beek ook gitaar. Rick Stikkelorum de bas. Max van Horsen op drums. We gaan fijn genieten van deze Haarlems en Zandvoortse formatie. Een groot applaus voor Field of Steel! Goedenavond, nacht zelfs. Mag we stemmen iets harder op de monitor? We zijn Field of Steel, leuk dat jullie nog allemaal zijn. Dankjewel. Hebben jullie allemaal een beetje een goede avond? Nou, wij ook, dus dat zit goed. En werd zelf een rod In. je hard gebeuk. Want we hebben gezegd dat we gastartiesten mee zouden nemen. Dat hebben we ook gedaan. Ken je nog de band Eco Dames en heren, hier is Stan Govers. Alright, patronaat, laat je volgen van Field of Steel, come on! Het volgende nummer is misschien wel het hardste nummer. Dus de mensen die al een beetje los gingen, ga lekker moshpitten. Laat een beetje metal aan van Nog één keer van Field of stil, come on! Alright, you like that shit, huh? <laughs> ja, man. We hebben een nieuwe EP opgenomen in Amsterdam afgelopen half jaar. En die heet My Hell in Red. En dat gaat zo. Dankjewel. Wie houdt er van liefde? Wie houdt er van liefde bedrijven? Toch opmerkelijk veel meer geluid. Dit nummer gaat over seks. Als ik gestemd heb. Sex, drugs, roll. Nothing at all. wat het is. Ooit waren we een bandje met Pieter en Ferdi erin. En daarmee hebben we ook de Rob Akda gespeeld. Dus wat dachten wij? We gaan het laatste nummer met z'n zessen doen. En welk nummer het is horen jullie zo. Maar hier hebben jullie Ferdy en Pieter. Yo, come on man. geluidsvrijheid. Dames en heren, ons eerste nummer ooit. Oh, disfigured. this this disfigured. Het maakt allemaal niet uit. Ja, fijne nachtbrakers. Zo tot zover eh, het verslag van eh, Field of Steel. Je kunt het misschien wel horen. De steedsdeur gaat even open. Nou, het geluid komt je tegemoet. Jongens, jongens, jongens. Wat een eh, volume komt eruit, die mannen. We gaan nu over naar weer het café. Daar staan de Lex te wachten... En die kunnen nu ieder moment gaan beginnen. We verwachten daar Kevin Groof op gitaar en backing vocals. Frank Vermeijeren eh, op bas en of Verwijmeren, sorry, op bas en vocals. Juri Negenborn op drum en backing vocals. En The Lex is een eh, driekoppig hardkop rockband. Eh, die bezig zijn met een reputatie opbouwen door live shows te geven sinds begin 2013. En deze band is eh, energiek op het podium en met behulp van dynamiek, tempowisselingen, diversiteiten in nummers en enthousiasme zijn de Lex zeker een band om live mee te maken. We gaan het nu ook beleven. terug nog naar de Fields of Steel. Ja. Het blijkt dat eh, de legs toch nog niet begonnen zijn. Ze waren net aan het soundchecken en we dachten te horen dat ze daar gingen beginnen. Maar dan blijven we nog even luisteren tot Fields of Steel klaar is. Dankjewel. Hebben, hebben jullie nog een heel kort nummertje? Echt gewoon, gewoon twee... Eén minuut, één minuut, kom op. Jullie hebben één minuut. Ja, is goed. Zullen we even naar drop A tunen? Hup, spelen! Eén minuut! Oké jongens, jullie kunnen nu nog even naar het café, want er staat echt een net zo hard beentje te spelen. De legs, echt super tof, ik zou erheen gaan. En daarna komen jullie hier terug voor Baptist. Ik zie jullie zo. Ja mensen, en eh, we hebben er even op moeten wachten. Maar het lijkt erop dat het dan toch eindelijk nu gaat beginnen. Het optreden van de Lex. Eh, zij hebben ooit eens de tweede prijs gewonnen bij de Rob Acta Award. En de eerste prijs bij de Great Band Robbery en de grote prijs van de Bollestreek. Uh, eh, we gaan over naar het café gedeelte in het patronaat. En we gaan luisteren naar The Legs, een hard de, de Legs heeft de benen genomen. Dank je, dank je. Ze hadden vanavond nog een optreden in... Uh, Grubbe, hoe heet dat weer? yeah, Everdingen. Dus we zijn al warm gespeeld. Kijk eens, jawel, jawel. 1, 2, 3. Ja, dan zijn we er al, hè. De sfeer is gezet door de Tabasco's. Field of Steel heeft daar nog een zetje bij gegeven. De Lex gaat het keihard afmaken. Ze zijn iets psychedelischer geworden. Heb ik me laten vertellen. Ja? Wil je me aanvullen hierin? Of, eh? Nee, zeker niet. Nee, nee zeker. Alleen versterken. Oké. Maar even sterk? Eh, alleen versterken. Weet je wel, als in wat je zegt versterk ik gewoon, weet je wel. Ah, oké, ja, hartstikke goed. Volgens mij hebben die gasten zitten blowen. Geef ze een hartelijk applaus, want hier komen ze, de Legs.